1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulporganisatie Open Arms heeft opnieuw een dringend beroep gedaan op Italië... om 107 migranten te mogen afzetten op Lampedusa. Ze zitten al 2,5 week op zee... en verkeren volgens de organisatie in geestelijke en fysieke nood. Het schip is wel welkom in Spanje, maar dat is volgens Open Arms te ver varen. Dat zou de situatie aan boord niet toelaten. In Maastricht is gisteren het bombardement herdacht op twee woonwijken... precies 75 jaar geleden. Belangstellenden konden een wandeling maken aan de hand van een hoorspel. S'avonds was de officiële herdenking. Op 18 augustus 1944 probeerden Amerikaanse bommenwerpers... de spoorbrug over de Maas te vernietigen... maar raakten twee woonwijken aan de Maas. Daarbij vielen 101 doden. Ongeveer een maand later werd Maastricht bevrijd. Een paar dagen na zijn veroordeling in Zweden... heeft de Amerikaanse rapper ASAP Rocky gisteravond opgetreden op Lowlands. Hij kreeg woensdag een voorwaardelijke celstraf en een boete... voor het in elkaar slaan van een man van 19 in Stockholm. Die zou zijn bodyguard hebben aangevallen. veel fans waren bang dat ASAP Rocky daardoor niet naar Lowlands zou komen... maar hij stond gewoon zoals gepland in de Alpha-tent. De Oranje Mannen hebben op het EK hockey met 3-2 gewonnen van Duitsland. Door die uitslag ontloopt de titelverdediger in de halve finales... hoogstwaarschijnlijk wereldkampioen en gastland België. En in de eredivisie heeft PSV met 2-0 gewonnen bij Heracles Almelo. De Eindhovenaren hebben nu 7 punten. Net als Ajax, AZ, Vitesse, Utrecht en Sparta. Ajax staat op doelsaldo aan kop van de eredivisie. Feyenoord speelde voor de derde keer op rij gelijk. Tegen Utrecht werd het 1-1. AZ FC Groningen bleef 0-0. AZ speelde weer in het stadion van ADO Den Haag... vanwege het gedeeltelijk ingestorte dak van het eigen stadion in Alkmaar. Het weer nog. Vannacht kan er vooral aan de kust nog een enkele bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13.